Dat staat in een brief aan de Kamer waarin de ministers Roosentaal en Hille uitleg geven over de aanhouding van de bemanning van de Nederlandse helikopter op zondag 27 februari. Hoe de Libiërs ervan wisten is niet duidelijk, maar het staat vast dat het aanvliegen van de Nederlandse helikopter geen verrassing was. De Nederlanders werden na aankomst meteen overmeesterd. Volgens Roosentaal was de evacuatiepoging noodzakelijk en was er geen andere manier om de twee betrokken mensen, een Nederlander en een Zweedse, op dat moment uit Libië te krijgen. Het contact met de Nederlandse evacueerdwee dreigde verloren te gaan en de situatie leek te verslechteren. Een van de drie bemanningsleden van de helikopter heeft na terugkomst in Nederland gezegd dat er wel fysiek geweld is gebruikt bij het eerste verhoor. Direct na aankomst werd alleen gezegd dat ze goed waren behandeld. De Libische staatstelevisie meldt nieuwe aanvallen op Tripoli. Het is de derde opeenvolgende dag dat Libië door internationale troepen wordt bestookt. Wat precies het doel is, is niet duidelijk. De Amerikaanse televisiezender CNN laat beelden zien van luchtafweergeschut in Tripoli. Een tweede Europarlementariër is opgestapt omdat hij gevoelig zou zijn voor omkoping. Gisteren stapte een Oostenrijker op en vandaag een Sloveen. Britse journalisten die zich voordeden als lobbyisten... hadden 60 Europarlementariërs geld aangeboden als ze wetswijzigingen zouden indienen. Drie van hen gingen erop in, een Oostenrijker, een Sloveen en een Roemeen. Die laatste blijft vooralsnog zitten. Ter Desom, het Lilianenfonds en de stichting Kinderpostzegels krijgen toch geld van het Rijk. De drie hulporganisaties hadden vorig jaar samen een subsidieaanvraag ingediend die werd afgewezen. Ze gingen daartegen in beroep en krijgen nu 32 miljoen euro. Ze hadden meer dan het dubbele gevraagd.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 Oh, hallo. Jezus. Oh, kijk. Wat een gezelligheid. Stanley. Ja? Dit is een filler. Omdat sommige mensen er nog wel eens doorheen gaan. <laughs> maar... Eh, <laughs> nou, ik laat je wel weer met rust. <laughs> Hoe heet het? Ik wou hierbij even een oproep doen voor mensen die eh, wat te melden hebben. Wat leuks. Leuk, heerlijk. Want je, je kan natuurlijk ook gewoon naar ons bellen natuurlijk. Ik zal even het nummer opnoemen. 023 5730 393. Ja, dat klopt. Als je wat leuks te melden hebt, hoe jouw weekend was of zo. Bel ons lekker gezellig. Ik zal hem even herhalen. 023 5730 393. Wat let je? Ga er gewoon gezellig, eh, bel ons, meld ons wat. En eh, ja, we horen graag van jullie. En eh, anders bellen we jullie. <laughs> nou, hey, we gaan nog even lekker verder naar het volgende nummertje. We zijn zo weer terug. Kijken of we iemand aan de lijn hebben. Maar ik heb nog geen nummertje. <laughs> loser. Loser. Loser. Hey, hey. Oké, okay, hier hebben we lekker gedaan. Of hadden we die al? Ja, die had wel. We zoeken hem even op. Hans' vader zal wel niet blij zijn dat ik eh, moet zoeken, dat ik niet voorbereid ben. Sorry Hans. Hier wel lekker hè. John Dalbeck met Back to the Dance Floor. Geniet ervan. in the club, back to the dance floor. She says she likes my watch, but she wants Steve's AP. And she stay up all hours watching QVC. She said she loves my songs, she bought my MP3. And so I put her number in my bold BB. I got a black BM, she got a white TT. She wanna see what's hiding in my CK briefs. I tell her wear suspenders and some PVC. And then I'll film it all up on my JVC. Scene one, everybody get in your position. Pay attention and listen. We're trying to get this all in one take, so let's try and make that happen. FHM. She like my black LV. We spilling LPR up on my APC. I'm in my PRPS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. Adiva and Hadila. Chime up on the guest list with the Swedish house mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies. And it ain't I wake up in the morning with a case of amnesia, with a girl that like a girl like Lindsay Low and Queen Latifah. If you the ballin', then boy I must be FIFA, and that's that the procedure from Miami to Ibiza. while I'm drinking Jack all alone in my local bar. And we don't know how, how we got into this mad situation. Only doing things out of frustration. Trying to make it work, but man, these times are hard. She needs me now, but I can't seem to find the time. I got a new job now on the unemployment line and we don't know how. How we got into this mess is a God's test. Someone help us, cause we're doing our best. Try to make it work, and man, these times are hard. But we're gonna stop by drinking on cheap bottles of wine. Sit talking up all night, saying things we haven't for a while. A while, yeah. we just now got the feeling that we're meeting for the first time make it work when it hurts When you pick yourself up, you get kicked to the dirt to make it work things we haven't for a while. We're smiling, but we're close to tears. Even after all these years, we just now got the feeling that we're meeting for the first time. was weer even een lekker nummertje. Je zit er ook weer in, Stan. Yeah. Ja, hebt even lekker een beetje non-stop een beetje muziek. Want het geouwe hoeren word je ook op een gegeven moment zat van. Helemaal van ons. Sowieso. <clears throat> maar eh, niemand heeft ons gebeld. Zo populair <laughs> zijn we dus niet. <laughs> maar ja, het is niet anders. Sten, heb jij... Ze willen jou gewoon niet spreken, Rob. Beter, beter. Ik snap het. Ik snap het. Ik begrijp het. Begrijp jij het? Maar dan gaan we nog heel eventjes door met het volgende nummer. We gaan even kijken... Misschien hebben we nog... Eh, ja, zullen we even straks een top 5 er doorheen gooien? Gaan we daar een top 5 doorheen gooien, Stanley? Dat ga je toch altijd doen? Ja, daarom. Doen wij straks even. Dat doen we even. Yeah. Oké. Nou, dan eh, gaan we nog heel eventjes luisteren naar uh, Tiesto Features Di Diplo.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 <laughs> Ik heb een hele leuke top 5 gevonden, Stan. Oeh. Mm. Lekker. Lekker. Lekker. Uh, top 5 wokrestaurants. Frans. Maar eh, ja, zal ik hem eens even... Zal ik hem eens even brengen. Op nummer 5. De Gouden Wok in Hoofddorp. Hé, hey, hey, is in de buurt. Nummer 4. Happy Walk in uh, Dokkum. Hé, hey, dat is ook dichtbij. Wok in Vuur en Vlam in <laughs> Almelo! Klinkt ook helemaal niet Chinees of wat dan ook. <laughs> Wokcenter in Apeldoorn. <laughs> Lijkt weer de uh, fabriek, man. En het Rosarium Wokrestaurant in Scheveningen. Staat op nummer? Wat? Staat op nummer? Ja, dat is hem. Welke nummer staat hij? Dat was de volgorde. Die hebben we al gehad. <laughs> Dit was een eh, preview van eh, wat we al gehad hebben. <laughs> een samenvatting voor eh, we Maar we, gaan gewoon even lekker verder met nog wat nummertjes. Want ja, van ons word je natuurlijk ook niet vrolijk. Nee. vooral van Stanley niet. Sorry. Zo eens even kijken. Gooi er wat in, Rob. <laughs> nee, dit is geen nummer. nee, dat Michael niet. Oké, okay, hier hebben we dan. Will I Am met Check It Out. I'm floating sky high. I stay niggerific, you don't need to ask why. You just gotta see with your eyes. I can't believe it, it's so amazing. This club is heated, this spot is blazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it. I can't believe it. Hey, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out check it out, check it out, check it out. Yeah, yeah, I'm feeling it now. Check it out, check it out, check it out. Check this motherfucker out. It got me in the club, in the club, just rocking like this. Oh. The dun dun, the sun done, yep, the sun done. Came up, but we still up in dungeon. The dun dun, yep, in London. Competition, why, yes, I will love some. How the fuck they getting mad, cause they run done. Mad, cause I'm getting money in abundance. Man, I can't even count all of these hundreds. Duffel bag every time I go to SunTrust. I leave the rest just to collect interest. I mean, interest, fuck my nemesis. Exclamation, just for emphasis. And I don't sympathize, cause you a simple bitch. I just pop up on these hoes on some pebble shit and put the iron to your face, you all not wrinkle, bitch. This is Mega Nigga, Ultra Nigmatic. taller. Step up to my level, need to grow a little taller. I'm a shot collar, get up off my collar. You a chihuahua, I'm a rottweiler. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it, this beat is banging. I can't believe it, it's so amazing. I can't believe it. I can't believe it. Hey, check it out, check it out check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out, check it out. Yeah, yeah, I'm feeling it now. Check it out, check it out, check it out. er schijnt nu een heel ander licht. De wereld ontwaakt als het zonlicht ons wakker maakt, waardoor jij van je bed wordt gelicht. Zie hoe alles anders lijkt als jij met andere ogen kijkt.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 Dit is een beetje voor het kerstgevoel nog. <laughs> Dit is toch de eerste lentedag. Toch, Stan? Volgens mij wel. Ik heb er genoeg over gehoord. Ja, Zelfs ik school ook. Ik ook. Allemaal lente. Dus ik gooi er lekker de Beach Boys met een kerstnummer. Moet je horen. <laughs> Vind ik wel, uh, hè? Past er wel mooi bij. Ja, inderdaad. Mooi sfeertje. Maar eh, ja, we gaan uh, eh, Zedek nog even luisteren naar eh, Rank 1. Met Superstring. Oeh. En ja, dit is toch een beetje het eind van onze uitzending voor deze week, Stan. Dus dan gaan we, ja. Dat is een beetje ons afscheid, Stanley. Voor onze trouwe luisteraar. Maar we zijn er volgende week weer terug. En dan is Kevin En eh, dan gaan we gewoon... dan ben ik weg. Dan is Stanley eigenlijk weg. En dan gaan we gewoon één groot feest bouwen. Helemaal gezellig. Nog heel even luisteren hoor. Moet je horen. <laughs> Merry Christmas. <laughs> In 21 maart. Maar eh, bij deze mensen wij gaan afscheid van jullie nemen. We hopen dat jullie... Eh, ervan genoten hebben. En eh, tot volgende week, Steen. Hartstikke bedankt. Ja, en een fijn weekend allemaal, hè. Het is begin van de week, man. Ja, nou, uh, ze komen niet in, hè. Nou, geniet ervan. Oh. wasn't revolver. complain, she just screams, shoot again.